om te laten zien dat de toekomst van Israël wordt bedreigd. De voorzitter van die belangenvereniging noemt het ongepast... en vindt dat die PR aandacht creëert over de ruggen van slachtoffers van de holocaust. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar embryo's buiten de baarmoeder, vindt de Gezondheidsraad. Baby's worden nog embryo's genoemd als ze tussen een week en acht weken oud zijn. Nu mag er alleen onderzoek worden gedaan op embryo's tot twee weken. Volgens de experts moet dat een maand worden, om zo bijvoorbeeld meer te weten te komen over hartafwijkingen. Op de hei bij Hilversum wordt al een week gezocht naar een ontsnapte serval. Dat is een katachtig dier dat lijkt op een mini-cheetah en door sommige mensen als huisdier wordt gehouden. Hangen inmiddels camera's en er staan twee vangkooien. Deze man werd door de serval aangevallen, zegt hij bij Hart van Nederland. Ik kom aanlopen en met, vanuit stand springt hij 1,50 meter over het hek heen. Maar toen viel hij mij aan. toen heb ik me heel groot en heel boos gemaakt en heel veel lawaai gemaakt. En toen is hij heel hard eh, weggerend. Ja, op de Hilversumse hei zijn flyers opgehangen waarop staat dat je meteen moet bellen zodra je de serval ziet. En in de Bijlmer in Amsterdam zetten onderzoekers vandaag op meerdere plekken hun schep in de grond. Ze zijn bezig met een bodemonderzoek om te kijken of er niet te veel giftige stoffen in de grond zitten. Deze man legt uit hoe het werkt. We zetten een boring met de hand, daar komt grond omhoog en dat eh, stoppen we in dit soort eh, potjes. En dan per boring eh, gaat het per halve meter, eh, wordt een potje gevuld. Eh, en die gaan dan naar het laboratorium voor, voor analyse. zo simpel is het dus. De stoffen zaten in bluswater. Dat is gebruikt na de Bijlmerramp in 1992. Stortte daar een groot vrachtvliegtuig neer op een flat. 43 mensen overleefden dat niet. De grond op de rampplek is al eerder onderzocht, maar er moet opnieuw omdat de regels strenger zijn geworden. Het weer, opklaringen met af en toe zelfs een zonnetje. Maar vanmiddag trekt het wel weer dicht. En zijn er meer buien bij max 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam...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 De voorzitter van het Holocaustcentrum Yad Vashem heeft kritiek op de Israëlische VN-ambassadeur. Die deed in de Veiligheidsraad een jodenster op om uit te drukken dat Israël in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Yad Vashem vindt dat de ambassadeur zowel de slachtoffers van de holocaust... als de staat Israël daarmee onteert. Nederlandse hulporganisaties willen dat Nederland zich alsnog uitspreekt... voor een staakt het vuren voor de Gazastrook. Ze vinden een bestand hard nodig om de vele slachtoffers daar te helpen. Het weer, een mix van wolken, buien en af en toe zon.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 Made me feel so crazy thinking you'd be true to me. Yeah. Did you really think that I turned the other cheek? Yeah. I thought you were different, but you're like the rest is true. Why would you lie to me?